is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Roemeense minister van Justitie ziet af van het plan om een wijzigingsvoorstel in te dienen op het wetboek van strafrecht. Hij wil de corruptie van ambtenaren tot een bedrag van 45.000 euro niet langer strafbaar stellen, omdat de gevangenissen te vol zitten. Gisteren werd een decreet met dezelfde strekking al ingetrokken. Vandaag kondigde de minister aan een wetsvoorstel met de wijziging in te dienen, maar dat komt er nu ook niet. De laatste dagen gingen Roemenen massaal de straat op om te protesteren tegen de regering. Voor het medeplegen van een dubbele moord in Venraai in 2006 heeft het OM een hoger beroep 25 jaar cel geëist. De man is door de rechtbank eerder veroordeeld tot 30 jaar. De twee slachtoffers waren doodgeschoten na een inbraak in een henbekwekerij en daarna in een bos bij Arsen begraven. Ze werden pas na acht jaar gevonden op aanwijzing van de verdachte. De hoofdverdachte in de zaak, Lau Geraats, werd in 2015 veroordeeld tot levenslang. Hij pleegde daarna zelfmoord in zijn cel. D66-leider Pechtold vindt het onacceptabel dat Geert Wilders een nepfoto van hem heeft getwitterd. Het gaat om een montagefoto die dateert uit 2009 en is gemaakt door een onbekende. Op de foto lijkt het alsof Pechtold demonstreert met radicale moslims. Wilders twitterde de foto vanochtend met de tekst D66 wil Amsterdam afsplitsen als de verkiezingsuitslag tegenvalt. Pechtold demonstreert met Hamas-terroristen. Is dit de volgende stap? Pechtold denkt nog na of hij aangifte wil doen tegen Wilders. In Flevoland komen een half miljoen nieuwe bomen. Het is voor het eerst in 40 jaar dat Staatsbosbeheer zoveel bomen plant in de provincie. De nieuwe bomen moeten vooral de populieren vervangen. Die zijn er vooral neergezet om in hele korte tijd veel bos te krijgen. Het weer bewolkt, maar nagenoeg droog. Vannacht min 2 in het noordoosten tot 4 in Zeeland. Morgen opnieuw een grijze dag met ochtends in het zuidwesten en westen wat regen. En in Groningen wordt het net boven nul en, en 6 graden in Zeeland. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch...